omdat Mick Jagger corona heeft. Hij zit nu in isolatie hier met milde coronaklachten. Het concert van de band in Zwitserland gaat daarom komende vrijdag ook niet door. De klusjesman in de zaak Ruiner Wold moet drie jaar de cel in. Jozef B. werkte jarenlang samen met vader Gerrit-Jan van D. Die hield jarenlang zes van zijn kinderen verborgen voor de buitenwereld. B hielp het gezin door bijvoorbeeld boodschappen voor ze te doen. En dat heeft voor grote schade gezorgd bij de kinderen, zegt de rechtbank. De kinderen hadden een ondergeschikte en afhankelijke relatie ten opzichte van hun vader... en waren onderdeel van het gezinssysteem... waarin zij zich alleen, rigoureus en met als consequentie het verbreken van ieder contact... met broers en zussen en een onzekere toekomst konden onttrekken. De klusjesman gaat dus de gevangenis in. Vader, Gerrit-Jan van D., niet, omdat hij een hersenbloeding heeft gehad... is hij niet meer in staat om berecht te worden. En er komt maar geen eind aan het sprookje van tennisser Tim van Rijthoven. Hij won dit weekend als grote onbekende het toernooi van Rosmalen. In de finale versloeg hij de nummer 1 van de wereld, Medvedev. En voor die prestatie heeft hij nu een wildcard gekregen voor Wimbledon. Ja, dat dat nu gebeurt is, is, is onwerkelijk. Ehm, dus ik ga daar vooral met heel veel plezier en, en fun weer naartoe. En ja, mag ik een ronde winnen? Mag ik twee rondes winnen? Eh, verlies ik eerste ronde? Ik kan niet van zeggen dat ik op Wimbledon gestaan heb. En dat vind ik uh, echt hartstikke mooi. Het is voor de eerste keer dat hij mee mag doen aan een Grand Slam. Het weer langs de kust wat wolken, verder volop zon vandaag, maximaal 23 graden. Morgen en overmorgen ook lekker zonnig en dan wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio beginnen ook wat files te ontstaan. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Verderop op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk 12 kilometer.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 en is daarmee medeschuldig aan vrijheidsberoving, vindt de rechtbank. De Russische oppositieleider Navalny is overgebracht naar een onbekende locatie. Hij is niet meer in het strafkamp waar hij ruim een jaar zat. Zijn woordvoerders vrezen dat hij naar een nog zwaarder bewaakte strafkolonie is overgeplaatst. Serena Williams zinspeelt op Instagram op een terugkeer op Wimbledon. De 23-voudig Grand Slam kampioen viel vorig jaar geblesseerd uit in de eerste ronde van het toernooi en kwam daarna niet meer in actie. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 18 tot 23 graden. ZFM. me got a small hearts lockdown, for lockdown some other man. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town.